Mark Sampersen met het NOS-journaal. Verzekeraars sporen steeds meer fraude op. Vorig jaar gebeurde dat bijna 13.000 keer, zo'n 12% meer dan een jaar eerder. In totaal is vorig jaar voor 82 miljoen euro aan fraude ontdekt. Fraudeurs geven bijvoorbeeld een zoekgeraakte laptop op als gestolen... of zetten een aanrijding in scène. Maar er was ook een tandarts die zijn eigen vinger amputeerde... om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen. Koerdische strijders hebben de bufferzone op de grens van Turkije en Syrië verlaten, meldt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat baseert zich op informatie van de VS. Volgens het Turkse leger is er vanwege de terugtrekking nu geen aanleiding om het offensief in Noord-Syrië uit te breiden. Turkije en Rusland spraken gisteren onder meer af dat ze samen gaan patrouilleren in het grensgebied. Voorzitter Tusk van de Europese Raad adviseert de EU-landen om de Britten uitstel te geven voor de brexit. Gisteravond stemde het Britse parlement tegen het tijdpad dat premier Johnson voorstelde voor de brexit. Daarmee lijkt een no-deal brexit op 31 oktober alleen nog met uitstel te voorkomen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat hij geen aanleiding ziet voor verder uitstel. De Amerikaanse president Trump wordt van steeds meer kanten beschuldigd... van het onder druk zetten van de Oekraïense president. Ook de hoogste Amerikaanse diplomaat in Oekraïne heeft nu verklaard... dat Trump een belangrijk hulppakket voor Oekraïne tegenhield... om zo een onderzoek af te dwingen naar zijn democratische rivalen. Eerder zeiden twee klokkenruiers dat al. Ook de hoofdtribune van het AZ-stadion in Alkmaar krijgt een nieuw dak. Uit onderzoek blijkt nu dat dat dak het mogelijk ook niet houdt bij harde wind. Tot nu toe was het plan om alleen het deel te vervangen dat in augustus bij een storm naar beneden kwam. Het weer, het is vrijwel overal droog. In het binnenland kans op mist die lang kan blijven hangen. In de loop van de dag meer zon bij 15 tot 20 graden. Donderdag wisselen bewolkt bij maximaal 19 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, wat graag. Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven, gemeenten, restaurants, tienduizenden mensen doen die nacht mee aan allerlei activiteiten om eindelijk weer eens van het nachtelijk duister te genieten. Dus doe zelf ook mee.